Geloof me, ik heb een tante, die heeft echt het oudste beroep. Maar ze is nog geen pit, echt een dame met wit. Elke man staat bij haar op de stoep. Tante Zaar, Tante Zaar, staat voor ieder kleintje klaar. Is een meid van plezier, elke man vindt daar vertier. Tante Zaar zwarte zaar draagt een dotje in de haar en een bloesje van zij. Zo zit zij er jovel bij. Ze beweegt zich als een dame, nee zij hoeft zich niet te schamen. Zij zit keurig voor de ramen en woont met haar poesje samen. de zaar.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 Morgen wordt ze tachtig jaar.